Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra is door het stof gegaan voor de harde houding van Nederland tegenover Zuid-Europa. Italië en Spanje deden vorige week een beroep op het Europese noodfonds... om de coronacrisis te kunnen bestrijden. Maar Nederland en enkele andere Noord-Europese landen lagen dwars. Daar kwam stevige kritiek op. In een open brief noemt een groot aantal prominente Italianen... onder wie burgemeesters, economen en gouverneurs... Nederland niet ethisch en niet solidair. Hoekstra zegt nu dat het kabinet niet empathisch genoeg was... en te weinig begrip toonde. Bijna duizend gestrande Nederlandse reizigers zijn inmiddels opgehaald uit het buitenland. Ook 225 andere EU-burgers zijn naar Nederland teruggehaald, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanavond worden nog eens 150 Nederlanders uit Turkije teruggehaald. In totaal hebben 23.000 mensen zich geregistreerd op de speciale site van het ministerie. De politie heeft tussen afgelopen donderdag en zondag ruim 250 mensen bekeurd... omdat ze de coronamaatregelen overtraden. Ook het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken... nam de eerste week na de afkondiging van de maatregelen sterk toe... maar is inmiddels gestabiliseerd. In totaal zag de politie het aantal gemelde incidenten dalen... vermoedelijk als gevolg van de maatregelen. Het aantal woninginbraken is de afgelopen week bijna gehalveerd. De man die werd gezocht na het gezinsdrama in Etten-Leur is opgepakt. Hij werd gevonden in diezelfde plaats. In een huis in Etten-Leur werd afgelopen weekend werden vier doden gevonden. Twee kinderen, hun moeder en hun oma. De opgepakte man is de 33-jarige vader van het gezin. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en het koelt af naar 2 tot plaatselijk min 5 graden.